Kroon was in Afghanistan voor een geheime missie toen hij werd ontvoerd en misbruikt. Bij Pauw zei hij dat hij het nog steeds heel moeilijk vindt om te zeggen wat er toen met hem gebeurde. Na zijn vrijlating schoot Kroon de man die hem had ontvoerd en verkracht dood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft per ongeluk staatsgeheimen naar buiten gebracht. Nieuwsuur en Trouw hebben documenten opgevraagd over de hulp die Nederland gaf aan Syrische rebellen. En daarin worden de namen genoemd van twee Syrische strijdgroepen. Tot nu toe wilde minister Blok de namen niet noemen, omdat dat misschien levens in gevaar zou brengen. De politie moet vaker digitaal onderzoek doen bij een verdenking van kindermisbruik. Dat vindt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Nu komt ongeveer een derde van de zedenzaken met een minderjarig slachtoffer niet tot een rechtszaak, omdat er te weinig bewijs is. Volgens de rapporteur is er veel meer kans op het vinden van bewijs als de politie ook zoekt op smartphones, computers en internet. Het Anne Frankhuis in Amsterdam is grondig verbouwd. En vandaag opent koning Willem-Alexander het vernieuwde museum. Door de verbouwing kan het Anne Frankhuis makkelijker de grote stroom bezoekers verwerken. En er zijn meer educatieve ruimtes voor bijvoorbeeld scholen. Aan het achterhuis zelf, waar Anne ondergedoken zat, is weinig veranderd. Elk jaar komen zo'n 1,2 miljoen mensen naar het museum. Het weer in het noorden wolkenvelden, in het zuiden meer opklaringen...